uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de begroting van Italië beoordeeld... op basis van Italiaanse cijfers... terwijl de commissie zich normaal baseert op eigen cijfers. Uit stukken die op verzoek van Kamerlid Omtzigt openbaar zijn gemaakt... blijkt dat de Italiaanse verwachting voor de economische groei... bijna 0,8 procentpunt hoger ligt dan die van de Europese Commissie. Op basis van die Italiaanse cijfers besloot de commissie Italië toch geen boete te geven. Die had kunnen oplopen tot 3,5 miljard euro. De Nederlandse regering vindt al langer dat Italië te makkelijk wegkomt met het overtreden van de begrotingsregels. Minister Dekker wacht vanochtend een zwaar debat in de Tweede Kamer... vanwege de rapporten over de moord op Anne Faber. Vorige week kwamen de Onderzoeksraad voor Veiligheid... en twee inspecties met harde conclusies. Dadel Michael P., die in een forensische kliniek zat... bleek te veel vrijheden te hebben. Na aanleiding van het rapport trok minister Dekker het verlof in... van 21 gedetineerden, waarbij hetzelfde werd geconstateerd. Minister Dekker zegt dat hij niet denkt aan aftreden... en dat hij met de conclusies aan de slag wil. Het Rode Kruis is bereid om jihadvrouwen en hun kinderen naar Nederland te halen als de regering daarom vraagt. Het kabinet heeft als uitgangspunt dat vrouwen die naar Nederland willen zich moeten melden bij een Nederlandse ambassade. Maar dat is nu niet mogelijk omdat ze worden vastgehouden door de Koerdische autoriteiten. Er zitten ongeveer 65 Nederlandse kinderen en hun moeders in Koerdische vluchtelingenkampen. De Venezolaanse oppositieleider Guaido is niet langer onschendbaar. Zijn immuniteit is opgeheven door de omstreden grondwetgevende vergadering. Guaido riep zichzelf in januari uit tot interim-president... omdat hij wil dat president Maduro opstapt. Nu Guaido niet langer onschendbaar is... kan hij worden aangehouden en vervolgd. Het weer, is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden is er kans op buien... maar daar komt ook af en toe de zon wel tevoorschijn. Vanavond ook in de rest van het land is er kans op regen en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Nog steeds nauwelijks een ochtendspits in Noord-Holland. Wel was de Wijkertunnel eventjes dicht vanwege een eh, hoogtemelding. Inmiddels is die weer open. De A7 Den Oeverzaandam. Daar verlies je nu 10 minuten op het stuk tussen Vochtem en de afrit Avenhoorn.